Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderminister van Justitie Rosenstein heeft zijn ontslag aangeboden. Rosenstein stelde in 2017 Robert Mueller aan om onderzoek te doen... naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Dat onderzoek werd vorige maand afgerond. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Rosenstein. Wel is een opvolger al bekend, dat wordt Jeffrey Rosen... die nu nog onderminister van Transport is. Het vertrek van Rosenstein was al langer onderwerp van speculatie. Dat begon na berichten in Amerikaanse media... dat hij Trump wilde laten afluisteren om belastende informatie te verzamelen... en zo een afzettingsprocedure te beginnen. Koningin Wilhelmina wilde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog laten onderzoeken of er een ruil mogelijk was met de nazi's. Ze hoopte zo de Belgische koning Leopold III te helpen die met zijn gezin door de Duitsers werd vastgehouden. Trouw meldt dat op basis van de oorlogsdagboeken van de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken. Wilhelmina vroeg hem via het Vaticaan af te tasten of hoge naties een vluchtweg kon worden geboden in ruil voor vrijlating van de koning. Het is niet duidelijk wat er met haar verzoek is gebeurd. De Belgische koning en zijn gezin overleefden de oorlog. Keizer Akihito van Japan doet straks om 10 uur Nederlandse tijd officieel afstand van zijn troon. De 85-jarige Akihito is al sinds half maart bezig met een reeks van ceremonies voor zijn troonsafstand. Akihito doorbreekt daarmee de Japanse traditie dat een keizer aanblijft tot zijn dood. Zijn zoon Naruhito volgt hem morgen officieel op. In Los Angeles is de Amerikaanse filmregisseur en producent John Singleton overleden aan de gevolgen van een beroerte. Singleton maakte zijn debuutfilm Boys in the Hood in 1991. Dat leverde hem meteen een Oscar-nominatie voor de beste regie en het beste scenario op. John Singleton was 51 jaar. Het weer, het is bewolkt met in het oosten en noordoosten kans op motregen. De minima liggen rond de 8 graden.